Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Terreurbeweging Al-Qaeda begint een tak in India. Dat zegt de leider van de beweging al-Zawahiri in een videoboodschap op internet. Zawahiri zei dat de islam over India en omstreken verspreid zal worden... en dat de vlag van de jihad overal in het subcontinent zal wapperen. In de video deelde Zawahiri ook een sneer uit aan concurrent IS. Deze nieuwe terreurgroep verovert in rap tempo delen van Irak... en spreekt veel jonge volgers aan. De noodtoestand in de Amerikaanse stad Ferguson is opgeheven. Die werd op 16 augustus na dagen van plunderingen en protesten uitgeroepen door de gouverneur van de staat Missouri. Een onrust ontstond nadat een agent een ongewapende zwarte jongen had doodgeschoten. Volgens de gouverneur is het normale leven grotendeels teruggekeerd. Het experimentele Canadese ebola-vaccin is nog steeds in Canada. Canada beloofde half augustus dat het middel naar de getroffen Afrikaanse landen zou gaan. Maar volgens Canadese wetenschappers zijn er nog te veel vragen over het vervoer en de opslag van het middel. Het moet gekoeld blijven, omdat het anders zijn werking verliest. In het westen van Afrika zijn volgens de WHO al meer dan 1900 mensen aan ebola overleden. In Velp bij Arnhem hebben twee mensen ernstige brandwonden opgelopen bij een brand. Volgens een brandweer lijkt het erop dat er van buitenaf een brandbare stof naar binnen is gegooid waarop de brand ontstond. Zo'n 30 omwonenden zijn uit hun woningen gehaald. De brand was snel onder controle. Meestal meeste omwonenden kunnen inmiddels weer naar huis. Water- en energiebedrijven en milieuorganisaties roepen op om korter te douchen. Nederlanders douchen steeds langer, gemiddeld 9 minuten. En ook wordt er meer water verbruikt, 51 liter per keer. In 1992 was dat nog 7,5 minuut en 40 liter per keer. Het waterverbruik stijgt onder meer door het gebruik van grotere douchekoppen en de hogere waterdruk. Het weer, het is helder, het is zo'n 12 graden. Morgen eerst nevel, daarna zon en dan wordt het 22 tot 26 graden.